geweldig Oude klassiekers die hij zingt en die zijn geweldig hoor. We sluiten af met Robbie Williams en Mac the Knife. Tot volgende week. Bye bye. Oh, the shark bay has such teeth, dear. And he shows them early white. Just a jack knife has on that heath, babe. and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. And fancy gloves, though, is on that key So there's never, never a trace of breath on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know? Lots of body just oozing light. And someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know? some mailbag, just dropping on down.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 Marion Koekoek met het NOS Journaal. Amerikaanse terreurdeskundigen in Jemen maken jacht op terroristen achter de vereidelde aanslagen op doelen in de VS. In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen.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 Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem voorbij komen op ZFM. 20e jaging alweer van deze hitlijst, aflevering 43. Vandaag 29 oktober alweer. De lijst uit 40 platen, dus daarvan deze week 13 stijgen. 5 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 3 platen uit de lijst zijn verdwenen. Maroon 5 met Misery na 13 weken. Joshua Redden, I Will Rather Be With You na 14. En Mark Ronson met Bang Bang Bang hield het maar 16 weken vol. Snelste stijger die heette Bruno Mars. Just The Way You Are gaat in één keer 9 plaatsen omhoog. En Zia met Clap Your Hands is de snelste daler. Zij levert 8 plaatsen in. Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. Met 18 weken zijn zij alweer het langst genoteerd. Vorige week nog terug te vinden op plek 37. Deze week moeten ze wat verlies nemen. En komen ze terecht op plek nummer 40. We gaan daar zometeen gewoon dit uur van de hitlijst mee beginnen. Zometeen ook de eerste nieuwe binnenkomen op nummer 37. En die is gedeeltelijk in handen van een, Nederlander. En wel Armin van Helden. Hij heeft het nummer samengemaakt met A-Track. En dat duo dat eh, hoor je zo meteen voorbij komen.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 Ze zakken wel van 37 naar plek 40. 18 weken lang dus Eminem en Rihanna. Love the way you lie. dan gaan wij naar de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op 37. Eh, dus plek, eh, twee platen zitten er dan tussen. Tim Burke met Bromance eh, op 38. En 39 is er voor Flowrider en David Guetta. The Club Can Handle Me. ik zei het net al eigenlijk. De hoogste binnenkomer heeft een beetje een Nederlands tintje. Armin van Helden zit erin. en doet het samen met A-Track. En die combinatie samen die heet weer Duxas. En vorig jaar hadden ze al een klein zomerhitje met Anyway. Het nummer toen trouwens niet eh, terug te vinden in de hitlijsten. En dit jaar is de formatie dus weer eens terug met een banger. Een hit moet het gaan worden voor ze. En dat alles eh, een ode aan Barbara Streisand. Het nummer bevat trouwens ook nog een kleine sample van eh, Gotta Go Home. En die is weer van Boney M. Aan het einde van het nummer worden ook nog even de credits gegeven aan die Boney M. Een ode dus aan de dame Barbara Streisand, gemaakt door Duxas. Nummer 37 komen zij deze week binnen met hun single Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Texas op je radio. Met dus een sample ook van uh, Boney M erin. Op nummer 37 komt uh, Barbara Streisand deze week binnen. Nummer 36 is het trouwens voor Cherise Pyramid. Die zakte zes plaatsen in haar dertiende week. we gaan weer verder met de dame die zo'n beetje iedere week wel eh, in de hitlijst te vinden is. Kay Perry. Momenteel scoort ze natuurlijk ook een mega hit met California Girls. En dat is trouwens ook een van de zomerhits geworden. Teenage Dream, een nazomerhit. En dan moet je dus nog een hit gaan maken. Langzaam naar de laatste maanden van het jaar gaan tijd voor een nieuwe single dus. En gekozen is er voor de track Firework. En zeer toepasselijk natuurlijk voor de komende tijd van het jaar. Met het nieuwe jaar wat weer eraan zit te komen. Het nummer is eh, sterk en zeker weer een kwaliteitsnummer van Kate die het eh, waarschijnlijk goed zal gaan doen in de top 40. De videoclip zie je alleen maar winnaars trouwens. Want Kate vroeg haar fans om een droom of talent op video te zetten en te uploaden naar YouTube. De beste heeft ze uitgenodigd om mee te doen in de videoclip van het nummer Firework. Ik heb hem zelf nog niet gezien, eh, de videoclip. Dus ik kan niet zeggen hoe die eruit ziet. Ik kan wel zeggen dat dit weer een geweldige hit gaat worden voor Kate Perry. Haar single heet dus Firework en komt deze week binnen in de hitlijst op nummer 35.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 dag 17 minuten over drie alweer. En dat alles met K. Perry en Firework op de radio. De nieuwe binnenkomen op nummer 35. 34 vinden we Trash McCoy met Billionaire. Hij trouwens alweer 15 weken in de lijst. En 33 eh, is er dan voor Jolanda Be Cool en Die Cup We know speak Americano. 14 weken lang in de lijst en ook zij zijn eh, plekken aan het inleveren. En wij gaan alweer dan naar de laatste binnenkomen toe. Op 32 vinden we namelijk Tyre Cruz. We kwamen hem al een keer tegen in de hitlijst van Europa. Toen samen met uh, Kesha. Ja, inderdaad. Dirty Picture was dat toen. En nu komt van zijn nieuwe album een eh, nieuwe plaat. En die plaat heet Dynamite. Deze week komt die dame binnen in de lijst van Europa op nummer 32.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 Wel zakkend van 37 naar 40. Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie. Flowrider, David Guetta, Club Can Handle Me. 15 weken in de lijst, van 35 zakken naar 39. Tim Burke, Bromance moet ook inleveren. Vijf plaatsen in totaal in zijn 12e week. Nummer 37 nieuw binnen Daxas met Barbara Streisand. Curious Pyramid staat alweer 13 weken in de lijst, van 30 naar 36. En K. Perry met Firework komt nieuw binnen op 35. Trevor McCoy, Billionaire, 15 weken in de lijst, zakt van 28 naar 34. En van 31 naar 33 in de 14e week Jolanda Be Cool en Cup We No Speak Americano. Terry Cruise Dynamite hoorde je nieuw binnen op 32. Eh, en de Ready Set Love Like Woe zakt in de 14e week van 27 naar 31.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 Want we zitten tussen het hooggebiedgebied uh, Quinten, boven het zuidoosten van Europa. En een laagdrukgebied Wanda in het zeegebied tussen IJsland en Schotland. En daardoor een zuidelijke stroming van zachte lucht vandaag. De bewolking heeft nog wel altijd de overhand, maar soms zien we ook een klein stukje van de zon voorbij komen blijft overal droog en er waait over land een meest matige aan zeekrachtige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt weer naar een vrij zachte 14 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het droog, maar wel eh, overwegend bewolkt. De zuid- tot zuidwestelijke wind neemt iets in kracht toe en eh, wordt aan zeekrachtig. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 10 graden. Morgen ook weer overwegend bewolkt en vooral in de middag kan er een bui gaan vallen. De wind waait uit zuid tot zuidwesten en is overland aanvankelijk matig tot krachtig, maar in de loop van de dag neemt de wind wel in kracht af. Temperatuur morgen naar een maxima van 14 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, de nacht dat de wintertijd weer ingaat, de klok gaat weer een uurtje terug, hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en een waait een matige zuid tot zuidoostelijke wind. temperatuur daalt naar een graad of 7. Zondag weer geregeld zon en het blijft droog. De wind waait uit zuidoosten en is overwegend matig van kracht temperatuur stijgt dan naar 13 graden. Zondagavond, maandagnacht weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft ook dan droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Een koud nachtje dus eh, voor de boeg. We gaan verder met de hits van Europa. Doen dat met de nummer 27. Vorige week kwamen ze midden op 29.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 Daarvoor die single van Pink, Raise Your Glass. Alweer drie weken lang staat zij nu in de lijst van Europa. Vorige week op 32, deze week dus eh, zes plaatsen omhoog naar 26. En de Far East Movement, Like a G6. Twee weken staan zij in de lijst, je hoort hem voorbij komen. Vorige week op 29, deze week omhoog naar 27. Op weg alweer naar het nieuws eh, van 4 uur. Ik heb nog eh, genoeg platen voor je klaarstaan hoor. En het volgende uur ook weer bomvol hits. Ook gaan we natuurlijk even kijken naar het eh, shownieuws van de artiesten. En ook even een blik op de Nederlandse top 40. Daar in totaal deze week vier nieuwe binnenkomers. We gaan eens kijken wat daar allemaal gebeurd is in de top 10. Een plaat die alweer drie weken in de lijst staat, daar gaan we mee verder. En hij heeft iets met drie, want hij gaat ook drie plaatsen omhoog. Van 26 naar 23. Het over de single van Robbie Williams en Carrie Barlow.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 Alicia samen met Nico Searchingen en Heartbeat. Vier weken lang alweer in de, in de lijst nu. Van 23 vorige week omhoog naar 21 deze week. Kijken wij weer echt eh, achterom. En dan vinden wij op nummer 30, afkomstig van plek 38, Mike Posner, Cooler Than Me. The Wombats, Tokyo, drie weken in de lijst van 34 naar 29. 28 is er voor Usher, DJ Khaled's Falling In Love. In zijn 11e week zakt hij drie plaatsen. Far East Movements Like a G6, vorige week op 29, deze week 27. Pink Ratio Glass, drie weken in lijst van 32 omhoog naar 26. En Lifehouse All In, 11 weken in lijst, zakt van 18 naar 25. De Plain White Tees, The Rhythm of Love, een van de vijf zittenblijvers van deze week. Op eh, plek 24 blijven zij zitten. Robbie Williams, Carrie Ballo, Shame, drie weken nu in lijst van 26 omhoog naar 23. Sia, Clap Your Hands, 15 weken in de lijst. Van 14 vorige week zak zijn naar 22 deze week. Vorige week op 23, deze week op 21. Enrique Iglesias en Nicole Searchinger, Heartbeat. Nummer 20 is er met 5 plaatsen verlies voor eh, John Legend and The Roots, Wake Up Everybody, 9 weken in de lijst. En ook 9 weken in de lijst Armin van Buren en Sophie Alice Baxter. En zij doen beter, Not Giving Up on Love blijft namelijk zitten op plek 19. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam.